wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Dit is Onderduif Nederwit met het NOS Journaal. De NS rijdt ook morgen met een uitgeklede dienstregeling... en reizigers wordt opnieuw aangeraden om alleen de trein te pakken als het niet anders kan. Dat negatieve reisadvies gold ook vandaag, maar veel mensen probeerden het toch. Dat leidde met name op Utrecht Centraal tot grote drukte. De NS wijst erop dat Nederland het drugsbrede spoorwegnet van Europa heeft... Ook vanavond zijn weer veldbedden neergezet op Schiphol om gestrande reizigers op te vangen. De 700 veldbedden staan achter de douane en zijn vooral bedoeld voor reizigers die op Schiphol overstappen. Hoewel de landingsbanen geregeld worden schoongeveegd, zijn veel vluchten vertraagd of geannuleerd. De Nederlandse sportwagenfabrikant Spijker geeft General Motors twee dagen extra de tijd om te beslissen over het bod op Saab. De deadline van het nieuwe bod zou rond deze tijd verlopen, maar spijkerdirecteur Muller ziet in een reactie van GM genoeg aanleiding om het Amerikaanse bedrijf meer tijd te geven. Wat het nieuwe bod inhoudt is niet bekend. De irritantste reclame van dit jaar is Pocky Futsi van Hai, waarin een Surinaamse vrouw schreeuwend over straat gaat omdat ze haar telefoon kwijt is. De commercial won de Lode Leeuw, een prijs van het tv-programma Radar. Irritantste BN'er in een reclamespot was zanger Frans Bauer voor de Nederlandse Energiemaatschappij. Lionel Messi is verkozen tot beste voetballer van de wereld. Dat is in Zurich bekendgemaakt tijdens het gala van de Wereldvoetbalbond FIFA. De 22-jarige aanvaller van Barcelona en Argentinië kreeg drie keer zoveel punten van de bondscoaches en aanvoerders van nationale elftallen als de nummer 2, Cristiano Ronaldo van Real Madrid. Go Ahead Eagles heeft zich als eerste geplaatst voor de kwartfinales van de KNVB-beker.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 I've been doing what I like, when I like, how I like, it's joyless. Only you know me. What a waste of war, this piece. Baby steps into my sleeves. Till I get to say sorry, I get hysterical, historical the sun and the used to be. everywhere ritme van ZFM. Via de kabel op 100.